uur. Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Amsterdam geldt vanaf vandaag op de meeste wegen 30 km per uur als maximumsnelheid. De nieuwe snelheid geldt op 80% van de wegen binnen de ringweg rond Amsterdam. De gemeente wil dat de maatregel leidt tot minder ernstige ongelukken, minder uitstoot en minder geluidsoverlast. De maximumsnelheid geldt voor al het verkeer, dus ook voor scooters en elektrische fietsen. Ook andere grote steden willen naar 30 als de norm in de stad. In Spijkenisse is een flinke explosie geweest bij een woning in een appartementencomplex. Daarbij werd grote schade aangericht aan het trappenhuis. Drie mensen zijn door ambulancemedewerkers nagekeken. Eén iemand had glasscherven in de voet, twee anderen hadden rook ingeademd. Bewoners van de appartementen naast de getroffen woning moesten hun huis uit... omdat de explosieve opruimingsdienst onderzoekt of de huizen nog veilig zijn. Het gaat volgens de politie om ongeveer 14 bewoners. Zij zijn in de buurt opgevangen. Israël is akkoord gegaan met het openen van de grenspost Kerem Shalom met de Gazastrook. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van een hooggeplaatste bron in de Amerikaanse overheid. De Verenigde Staten hadden bij Israël aangedrongen op het openen van Kerem Shalom. Als deze overgang open gaat, kan het aantal hulpgoederen dat Gaza bereikt flink worden opgeschroefd. zei de noodhulpcoördinator van de Verenigde Naties donderdag. Die hulpconvooien moeten nu door de overgang bij Rafah, maar die is daar eigenlijk niet op berekend. Matthijs van Nieuwkerk stapt over naar RTL, meldt het AD. Hij zou per 1 januari een contract voor vier jaar krijgen. De 63-jarige presentator gaat volgens het AD vanaf april een zondagavondshow maken... waarin hij terugkijkt op de afgelopen week.